Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerika bereidt nieuwe sancties voor tegen Iran. Dat zegt een Amerikaanse nieuwssite die een uitgelekte persverklaring in handen heeft. De extra strafmaatregelen zijn een reactie op de aanval van Iran op Israël afgelopen weekend. Het doel van die sancties zou zijn om dat soort acties in de toekomst te verstoren. Het Amerikaanse parlement moet er nog wel over stemmen. Ook de Europese Unie denkt na over extra sancties tegen Iran. Het kabinet wil af van betalingen met cashgeld van boven de 3000 euro. Vanaf volgend jaar maart willen ze dat verbieden om witwassen tegen te gaan. Het is een regel die eigenlijk wordt opgelegd vanuit Brussel. Want als Nederland het niet doet, loopt de Nederlandse schatkist 600 miljoen euro mis vanuit Brussel. De gedachte is dat vooral criminelen nog grote bedragen contant afrekenen. Het kabinet wil dat niet meer. De Consumentenbond sleept Albert Heijn voor de rechter vanwege fouten op de kassabon. Al jaren blijkt dat je bij de kassa regelmatig een hogere prijs moet betalen dan op het prijskaartje in het schap staat. We eisen dat de supermarktketen interne onderzoeken over kassabonfouten met ons deelt en consumenten compenseert voor de geleden schade. In het verleden constateerden we ook dat er veel kassabonfouten werden gemaakt bij Jumbo en Plus. Maar vorig jaar bleek dat die de problemen grotendeels opgelost hebben. Maar in het verleden hebben consumenten hier natuurlijk ook te veel betaald. En ook die zouden daarvoor gecompenseerd moeten worden, vindt de Consumentenbond. Dan heb ik nog het weer voor je. Vooral in het midden en zuiden van het land buien. Vanavond is het droog. Morgen wordt het hetzelfde als vandaag bij een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is op een aantal plaatsen al druk. De meeste files veroorzaken 5 minuten oponthoud... maar het is drukker op de A7 van Zaanstad naar Horen... tussen Zaandam en Purmerend. Door de werkzaamheden daar heb je een kwartier vertraging. Op de A10 rijdt het langzaam op de ring van Amsterdam. Bij de afrit Amsterdam Centrum heb je ook bijna 10 minuten oponthoud. Op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn... ben je ook 10 minuten langer onderweg... tussen de aansluiting met de A4 en de afrit Nieuwveen... En je hebt 10 minuten tijdverlies op de N247 van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland.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 maar vluchtte het land uit. Een speciaal politieteam vond hem uiteindelijk in Portugal. De brandweer in Denemarken is nog altijd bezig om het historische burgergebouw in Kopenhagen te blussen. Een deel van het dak is ingestort en de brand is overgeslagen naar de beurshal... waar onder andere concerten worden gegeven. Omliggende gebouwen zijn ontruimd. Wielrenner Jonas Vingegaard heeft het ziekenhuis in Spanje verlaten. Dat heeft zijn ploeg bekendgemaakt. De Deen heeft 12 dagen in het ziekenhuis gelegen aan valpartij. Of Vingegaard meedoet aan de Tour de France binnenkort is onzeker.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 When you looked at me, pulling up your sleeve so I could see the roly blade. So you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you, but you're hard to miss. Think you ought to know?